Stapel, die bij tientallen wetenschappelijke onderzoeken heeft gefraudeerd, erkent dat hij collega's een rad voor ogen heeft gedraaid. De waarheid was beter afgeweest zonder mij, zegt Stapel. Bijna 30 van de mensen met een WW-uitkering zit al langer dan een jaar in de WW. Dat blijkt uit cijfers die het UWV heeft verzameld op verzoek van de NOS. Vooral mensen boven de 45 komen moeilijk aan een baan. Het kabinet wil dat een werkloze straks nog maar twee jaar recht heeft op een WW-uitkering. Staatssecretaris Steven heeft nog eens herhaald dat hij niets kan doen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam. Vanochtend bepaalde de rechtbank dat het kamp weg moet. Volgens de rechter zijn er gezondheidsrisico's doordat er steeds meer asielzoekers en tenten bijkomen. Teven zegt dat hij de vreemdelingenwet strikt uitlegt omdat er anders een aanzuigende werking van uit kan gaan. Het UMC in Leiden heeft bij een patiënte die is genezen van kanker weefsel van een eierstok teruggeplaatst. Het weefsel was jarenlang diepgevroren bewaard. De operatie, die niet eerder in Nederland is uitgevoerd, moet ertoe leiden dat ze weer vruchtbaar wordt. De vrouw liet een eierstok verwijderen toen duidelijk werd dat ze onvruchtbaar zou worden door de behandeling tegen kanker. De autorijden in Amsterdam gaat komend jaar niet door. Dat is vanmiddag besloten door de Rijvereniging, de belangenvereniging van auto-importeurs in Nederland. Hij zou in april worden gehouden. De importeurs zeggen dat het door de economische malaise in de autobranche niet mogelijk is een volwaardig evenement te organiseren. Het weer vanavond en vannacht, vooral in de kustgebieden enkele buien... en het koelt af tot een paar graden boven nul. Morgen af en toe zon, aan zee blijft de kans op een bui het grootst... en het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort... bij Eembrugge 3 kilometer. Naar Diemen vanuit Alkmaar op de A9 voor knooppunt Holendrecht 7. De rechte rijstrook is dicht... Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en Knopen Polderplein langzaam rijden en stilstaan. Ook langzaam rijden op de A15 Europort Rotterdam tussen Brielen en Knopen Vaanplein. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Knopen Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 5 en bij Moordrecht 3 kilometer. A27 Utrecht richting Almere tussen Rijnsweert en Beeldhoven 4 kilometer.